Mariette Krol met het NOS Journaal. Op de Waal bij Zaltbommel is een tanker tegen een pijler van een brug gevaren. Het schip is beschadigd geraakt, maar hoe ernstig is nog onduidelijk, zegt de veiligheidsregio. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg A2, die bij Zaltbommel de Waal oversteekt, is afgesloten. Er zijn verschillende hulpdiensten opgeroepen en die hebben bij hun werk last van de mist. Oud-legerleider Desi Bouterse gaat voorlopig niet in beroep tegen de 20 jaar cel... die hem door de Surinaamse krijgsraad is opgelegd. Dat zegt zijn advocaat tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. Bouterse kreeg vrijdag 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis. Doet hij dat niet, dan is het aanvechten ervan ook niet meer mogelijk. Meteen na de uitspraak zei Bouterses advocaat nog wel dat hij in beroep ging... Maar Bouterse zelf, die nu president is van Suriname... heeft altijd gezegd dat hij de krijgsraad niet erkent. Hij lijkt nu aan te sturen op amnestie of gratie door het parlement. Het duurt nog maanden voordat de hulplijn 113 zelfmoordpreventie bereikbaar is via telefoonnummer 113. Nu moet daarvoor nog 0900 0113 worden gebeld en om dat te veranderen moeten er nog technische en procedurele hordes worden genomen, zegt staatssecretaris Blokhuis. Sinds een maand krijgen bijna alle bellers die het korte nummer gebruiken een boodschap te horen met het juiste telefoonnummer. En er staan opnieuw meer vrouwen in de lijst met 100 invloedrijkste mensen in de Nederlandse media. In de negende editie van de Media 100 staat het recordaantal van 30 vrouwen. Nummer 1 en 2 zijn mannen, mediamagnaat John de Mol en presentator Arjen Lubach. Maar op nummer 3 staat presentatrice Eva Jinek. En in de top 10 staan ook nog Linda de Mol op plek 4 en Chantal Jansen op 9. Het weer, lokaal dichte mist met minder dan 200 meter zicht. Ook kans op lichte vorst.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 Put your hands up in the air. is hero, but I gotta let her go. Spanish bitches love the code, put my dick shit on the top. Cama, cama. Me encanta la forma que me hablas. Jala, invita a tu amiga a la Juana.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 boom, boom, boom. heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef het, Dit is het ritme van Zandvoort. Thank you.